zorgt voor meer en meer irritatie binnen de regeringscoalitie... Vicepremier Bos van de PvdA vindt dat het verzoek kan worden afgewezen. CDA-minister Verhagen is daar erg verontwaardigd over. Verhagen zegt dat alles over het verzoek van de NAVO van tevoren duidelijk in het kabinet is besproken en dat Bos het had kunnen weten. Maar Bos zegt dat hij van niets wist. De NAVO heeft Nederland officieel gevraagd om een kleinere militaire missie in Oeruzgan. Normaal gesproken komt zo'n verzoek alleen als de NAVO weet dat het zal worden ingewilligd. De PvdA heeft al bij herhaling laten weten tegen elke nieuwe militaire missie in Oeruzkan te zijn. Een man van 19 uit Geffen in Noord-Brabant is gisternacht mishandeld zonder dat iemand reageerde. Hij zat in de trein van Os naar Den Bosch toen hij volgens de politie zonder aanleiding werd geslagen door een andere passagier. Het slachtoffer vluchtte naar een andere coupé, maar werd door zijn belager achterna gezeten. Andere treinreizigers hielden zich afzijdig toen het slachtoffer om hulp riep en belden ook niet met 112. Eenmaal uit de trein werd hij opnieuw door de man geschopt, geslagen en met een mes bedreigd. Ook toen reageerde er volgens de politie niemand op zijn hulpgeroep. Het slachtoffer brak bij een valpartij zijn pols. Uiteindelijk belden enkele fietsers de politie. De dader is gevlucht. Het Holland House in Vancouver is officieel geopend door NOC-NSF-voorzitter Erika Terpstra. In een grote feesttent worden Nederlandse sporters die de komende weken een Olympische medaille winnen gehuldigd. Verder zijn er tal van optredens van bekende artiesten zoals Marco Borsato, Gerard Joling en Jan Smit. Het is de tiende keer dat er een Holland House is opgezet bij de Olympische Spelen. Het weer. Vannacht lichte tot matige vorst.